Het OM zegt dat het opruiming is, het oproepen om iets strafbaars te doen. De klimaatclub zelf snapt er niks van. Ja, ik vind het echt ongelooflijk en ook heel erg zorgelijk dat het Openbaar Ministerie denkt dat dit de juiste manier is om klimaatdemonstranten aan te pakken. Wat ze zouden moeten doen is de echte criminelen, de vervuilers aanpakken en klimaatdemonstranten in hun recht ondersteunen. Want het recht op demonstratie is een recht en geen gunst. Onder meer Greenpeace en vakbond FNV hebben er geen goed woord voor over. Ook Amnesty International is boos. Zij zeggen dat ook het tijdelijk blokkeren van de snelweg onder het demonstratierecht valt. Bij een inval in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanoever zijn negen mensen omgekomen. 16 anderen zouden gewond zijn geraakt. Je hoort correspondent Nasra Habiballa. Dat kamp is oorspronkelijk bedoeld eh, voor Palestijnse vluchtelingen. Maar in de loop der jaren is het eigenlijk uitgegroeid tot een, eh, gewoon een permanente woonwijk met, met betonnen huizen. Ehm, en daar zijn eigenlijk net als eh, ook in andere Palestijnse steden gewapende milities eh, actief. Die het opnemen tegen het Israëlische leger. Eh, dat vluchtelingenkamp bij Jenin dat wordt wel ook echt gezien als een, een, bolwerk van, van, van Palestijnse verzet. En daarom doet Israël er regelmatig invallen. Dit zou de dodelijkste in maanden zijn. Ja, nog 141 dagen dan stroomt het Pinkpopterrein in Landgraaf weer vol met muziekliefhebbers. En er is net weer een nieuw lijstje met namen aan de line-up toegevoegd. on another love, another love. Onder Tom O'Dell, Gail Toverlow en The Jordan dus. En op de line-up stonden al artiesten als editors Eddie Golding en The War on Drugs. Pinkpop wordt dit jaar afgetrapt op 16 juni. Het weer, vooral in het noorden wat zon. Op de meeste plekken zo'n 7 graden. Morgen meer zonneschijn en dan een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB de A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. Door een kapotte vrachtwagen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp Zuid en Roelof 6 kilometer file, een kwartier vertraging. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, cause I feel for you.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 Let me rock it, rock it. Everybody got wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arms, let me feel you with my tongue, shaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, shaka.